Raymond Seré met het NOS-journaal. Taxicentrale Amsterdam en branchevereniging KNV Taxi hebben aangifte gedaan tegen Uberpop. Ze willen dat er harder wordt opgetreden tegen de goedkope taxidienst. Vorig jaar bepaalde de rechter dat Uberpop illegaal is. Door het lakse optreden tegen Uber raken steeds meer beroepschauffeurs gefrustreerd, zegt de Amsterdamse taxicentrale. De afgelopen tijd waren er verschillende confrontaties in Amsterdam en Utrecht. Vannacht nog werden enkele Uberpop-chauffeurs klemgereden in Amsterdam. Het VVD-Kamerlid Verheijen stapt op. Hij ligt al een tijd onder vuur. Eerst werd hij beschuldigd van onterechte declaraties in de tijd dat hij Limburg Statenlid was. Dat heeft hij toegegeven en hij beloofde het geld terug te storten. Maar toen kwamen er steeds meer berichten over corrupt gedrag van Verheijen. De integriteitscommissie van de VVD vond de positie van Verheijen onhoudbaar. Minister Koenders noemt de vernieling van kunstvoorwerpen door islamitische staten nieuw dieptepunt. Ik heb geen krachttermen meer over, zei Koenders voor het begin van de ministerraad. Gisteren kwam een video van IS naar buiten. Daarop is te zien dat strijders in Nineveh bij Mosul in Irak eeuwenoude standbeelden en muren omgooien en vernielen met mokers en boeren. Zanger Gary Glitter is tot 16 jaar cel veroordeeld wegens kindermisbruik. Hij heeft drie jonge meisjes misbruikt tussen 1975 en 1980. Een jury had hem eerder al schuldig bevonden. De 70-jarige artiest heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Gary Glitter heeft in 1999 al eens vier maanden in de cel gezeten... omdat er kinderporno bij hem was gevonden. Ajax heeft in de achtste finales van de Europa League Dnieper Dnipropetrovsk gelood. De Amsterdammers spelen de eerste wedstrijd op donderdag 19 maart in Oekraïne. De return is een week later in de Amsterdam Arena.